Biancop krijgt victorie. Laat maar champagne knallen, de feesttrompetten schallen. Ja, het is nu gedaan, elke ploeg die ging eraan. Wie blauw-zwart wil onttronen, die moet van hetzelfde verhaal. De supporters verwennen, dat is wat ze in Brugge kennen. En met een beetje geluk pakken wij de Europa Cup. Laat het feest nu maar beginnen, want club blijft.